Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen geeft toe dat de websites van veel ziekenhuizen onvoldoende zijn beveiligd. Trouw meldt dat ruim een kwart geen beveiligde verbinding heeft. Dat is wel verplicht als het ziekenhuis bezoekers vraagt om persoonlijke gegevens. Volgens de Vereniging van Ziekenhuizen wordt er aan een oplossing gewerkt. De overheid heeft vorig jaar ruim 100 miljoen euro uitgetrokken om de beveiliging te verbeteren, waardoor de problemen binnen vier jaar voorbij moeten zijn. Vorig jaar hebben zeker 2000 mensen de Belastingdienst getipt om een bekende aan te geven, meldt BNR. Het ging om informatie over mensen die te weinig belasting zouden betalen. Een deel van de tips komt voort uit wraak, bijvoorbeeld na een echtscheiding of ontslag. Van de 2000 tips wordt een klein deel nader onderzocht. In enkele gevallen legt de Belastingdienst een naheffing op. Een politieman uit Schinnen in Limburg wordt vervolgd voor ontucht met een minderjarig meisje. Ze hadden elkaar leren kennen bij een jeugdclub waar ze allebei vrijwilliger waren. Begin november werd de politieman al op non-actief gezet. Wat hij precies gedaan zou hebben en wanneer hij voor de rechter moet komen is niet bekend. De verspilling van voedsel in ziekenhuizen kan met de helft worden verminderd, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, waarbij de voedselvoorziening in ziekenhuizen werd vergeleken. Ziekenhuizen die op een traditionele manier koken, moeten veel weggooien. Waar gewerkt wordt met bijvoorbeeld diepvriesmaaltijden, wordt veel minder weggegooid en wordt veel geld bespaard, zeggen de onderzoekers. De vuurwerkbranche wil dat het vuurwerkongeluk van oud jaar, waarbij een man uit Meppel omkwam, tot op de bodem wordt uitgezocht. De branchevereniging is verbijsterd dat de politie het onderzoek heeft gesloten. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Het ongeluk gebeurde volgens buren van het slachtoffer met legaal vuurwerk en de branche wil weten hoe het dan mis kon gaan. Het weer nog, het blijft bijna overal de hele dag vriezen. Eerst is het vrij zonnig, later neemt de bewolking toe.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 Een traditie die we met CFM Jazz een aantal jaren geleden zijn ingezet... en die we graag voortzetten. En bij me heb ik vandaag Auko en Peter. Ik heb nog een paar nummertjes voor u, maar allereerst... u luisterde naar Akiko um, ehm, Tsuraka, een Japanse organiste... Ze is begonnen op de derde in Japan met orgelspelen. Is in 2001 eh, naar New York verhuisd. En heeft daar met de vele grote artiesten al samengespeeld. En natuurlijk is Lonnie Smit een van haar grootste eh, leermeesters. Maar inmiddels is ze zo goed dat ze met allerlei kwartetten, trio's meespeelt. En ze ook haar eigen albums heeft gemaakt. Akiko Tsuraka, het album van haar heet Sweet and Funky uit 2007. Het volgende nummer wat ik ga draaien is ook van een heel bijzonder album. Ehm, de artiest is Winton Marsalis... Hij heeft een, eh, een album opgenomen, de Abyssinian Mass. Het is een, ehm, opgenomen in 2013 live in het Lincoln Center. En het is een eh, compositie eigenlijk om de 200ste verjaardag... van de Harlem's Abyssinian Baptist Church te herdenken. Dat was in 2008. En hij heeft er een eh, geweldig majestueus werk van gemaakt... waarin jazz en gospel door elkaar heen lopen... Hij wordt daarin eh, bijgestaan door Damien Sneed en Coral Le Chateau. En u gaat eerst luisteren naar We Are On Our Way. En daarna een, ehm, eh, een, nummer dat heet Unifying ehm, Prayer. And the book says that God's house is a house of prayer. There's so many times that we don't feel unified. We're separated, we're divided. Protestant against Catholic, Muslim against Jew, Buddhist against Hindu. We're divided by custom, we're divided by ritual, we're divided by tradition, but one thing I've noticed, how about you? And that is that there's one thing that seems to pull us all together, and that's the power of prayer. Muhammad prayed, Moses prayed, Jesus prayed, Krishna prayed, Buddha prayed. Everybody knows how to pray. And every now and then you need to quiet yourself, settle down, and uh, think about what has brought us together. Not long ago, we lost some of our children in Newtown. Everybody knew how to pray then. Prayer is not the thing of last resort, prayer is the thing of first resort. Not long ago, we, we lost children in Columbine. We had a tragedy in Aurora. People knew how to pray then. Seemed to bring us all together, didn't it? 9 11, even on 9 11, I was standing right next to him, so I know he was an atheist. He bowed his head and prayed. We all know the power of prayer. And why do we leave in prayer? Because we know that prayer changes things. Prayer gives you strength when you're feeling down and weak. Prayer gives you courage in the face of fear. And so, all of us here today ought to understand the real strength of prayer. And in this room tonight, I bet there's somebody who's going through something that's real challenging. Somebody who finds it difficult to even overcome where they are. But I'm here to tell you that if you would just move yourself to prayer just for a few moments, you will find out how prayer can change your life and can even make a hopeless situation find hope. That's the power of prayer. Winter Marsalis met de Abyssinian Mass. Een bijzonder werk. Ehm, de dienst die u hoorde was natuurlijk eh, ook opgenomen. En dat was eh, opgenomen door reverend Dr. Calvin O. Butts derde. Het volgende nummer wat ik heb draaien is weer iets heel anders. Dat is van het Iromi Uara Trio. Eh, ze hebben een album uitgebracht, Spark. En ik heb hun live gezien dit jaar op Noordse Jazz. En dat is ook een geweldige pianiste. En met een geweldig trio speelt zij samen... En u gaat luisteren naar Inner Trends van Hiromi Uara. dat was uh, Winton Marsalis, The Power of the Prayer. En ehm, wij gaan eh, terug eh, naar de, met onze voeten op de grond... naar de mm, rustig gearrangeerde muziek, zal ik maar zeggen. Het Count Basie Orchestra begeleidt op een subtiele manier de Mills Brothers. En ehm, dat is niet zomaar een nummer... Dat is een uh, bekende ballad. Sunny. sunny. Yesterday my life was filled with the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Oh, sunny one, so true. I true. was torn like the wind blown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, one so true. Oh, I love you. Mijn collega's je, eh, Auko en Jeroen die begonnen dit programma met eh, liedjes die gelieerd waren aan oudjaar of nieuwjaarsdag. Ik eh, ga nog één stukje draaien. Dat is een stuk van Ray Charles. En dat gaat over deze tijd, de kersttijd tot en met nieuwjaar. En dat is This Time of, <coughs> of the Year. Gespeeld door de Maryland Jazz Band of Cologne. girls and little boys dream of worlds full of toys. This time of the year when Christmas is near evergreens are snowy white, sleigh bells ringing through the night. This time of the year, when Christmas is near. somewhere there are steeples people kneel and pray and a choir sings joy on a sleigh this time of the year when Christmas is near. of the Year. Ik ga nog één stukje draaien. Uh, maar pas nadat mijn computermachine niet zegt tray error. Want dat is natuurlijk een heel andere koek. Ik ga een stukje draaien van eh, eh, de Belgische artiest Ronnie Verbiest. Daar, de vaste luisteraars weten dat ik daar een groot bewonderaar van ben. Hij speelt voor onverdienstelijk, niet onverdienstelijk accordeon. accordeon maar ook eh, allerlei saxofoons. En hier gaan we luisteren naar een stuk van de cd... met alleen maar stukken van Dave Brubeck. En dat heet de Broadway Bossa Nova. Het orkest van Ronnie Verbist. zo bekend is in Nederland. Bria Skomberg heet zij, trompetiste. Hij heeft onlangs een eh, cd'tje uitgebracht. En Canadese is zij. En ik laat er gewoon een nummer van horen. Wear and Tear. daar had ik al gezegd. Eh, en trompetiste die af en toe ook een deutje erbij zingt. En ja, een prachtige cd gemaakt. Eh, dan ben ik bij Nigel Price eh, en his organ trio. Dat is een, een Engelsman, een bekende Engelsman, gitarist. En we hebben nog geen orgel gehad in deze uitzending. Dus de hoogste tijd voor ook een, een Hammond-orgel. Hit the Road, Nigel Price. Nigel Price, eh, organ trio van de cd Hit the Road. Het gelijknamige nummer. Ja, mooie muziek blijft dat. Uh, je hebt allemaal van die sterren op leeftijd die wel eens een cd'tje maken. Kijk bijvoorbeeld naar eh, Leonard Cohen. En dat geldt ook voor Petula Clark. Nou wil ik niet zeggen dat zij de geest gegeven heeft. Maar deze dame is al ver in de tachtig. En als je haar hoort zingen, dan, ja, dan denk je... nou, ze kan er best nog wat van. Hij heeft ook een prachtige cd uitgebracht op het einde van 2016. En dit is een, een, een Frans nummer, oorspronkelijk geschreven door Charles Asnavour. Mooie cd, komt-ie. ni loin, je le ferai pour être aimé. De toi, je rêve je crois à tout jamais pour être aimé de toi, pour être aimé de toi. J'en appelle à Dieu, j'implore le diable, je m'accroche à tout ce qui peut m'aider pour calmer ce feu indéfinissable qui rend mon cœur fou du mal de t'aimer. toi. Tu ruines mes joies, tu détruis mes rêves et tu ne vois rien où tu fais semblant. De ce mal de toi, moi j'en et crève, je t'en supplie, viens, j'ai le cœur en sang. love van popliedjes. Maar goed, deze cd heeft eh, heel veel jazzmuziek ook. Eh, ja, het loopt tegen de klok van 12, dus de eh, twee uurtjes ZFM, ZFM Jazz zitten erop. Peter, Jeroen en ikzelf hebben met plezier weer deze 1 januari de jazz-uitzending gemaakt. We hopen dat jullie het ook leuk vonden. En ja, we zijn om de beurt steeds iedere zondag één van ons weer aanwezig om mooie jazzmuziek te draaien muziek die jullie leuk vinden... maar eigenlijk ook wel muziek die we zelf leuk vinden natuurlijk. Dat is het geinige als je zo'n programma kan maken.